Raymond met het... In Brussel wordt al de hele nacht informeel overlegd over wat er vandaag tijdens de officiële eurotop moet worden geregeld. Een woordvoerder van Europees president Van Rompuy maakte rond middernacht bekend dat er een principeakkoord is over de invoering van strengere begrotingsregels om de schuldencrisis op te lossen. Maar het lijkt erop dat het meer om een intentieverklaring gaat. Verslaggevers in Brussel melden dat er door diverse organisaties al uren wordt gepraat over de manier waarop die regels zouden moeten worden ingevoerd. Zo is het nog niet duidelijk hoe bijvoorbeeld sancties worden opgelegd aan landen die hun begroting niet op orde hebben. En er moet ook nog gepraat worden over welke instantie die sancties oplegt. Duidelijk is wel dat Duitsland en Frankrijk willen dat lidstaten automatisch sancties kunnen verwachten als ze zich niet houden aan strengere begrotingsregels. Maar een aantal lidstaten onder aanvoering van Groot-Brittannië voelt niets voor die bemoeienis uit Brussel. De Nederlandse ambassadeur in Indonesië heeft excuses aangeboden voor het bloedbad in het dorp Rawagede op Java in 1947. Het is vandaag precies 64 jaar geleden dat Nederlandse militairen het dorp binnenvielen op zoek naar onafhankelijkheidsstrijders. Bijna alle mannelijke inwoners werden doodgeschoten. Drie maanden geleden bepaalde de rechtbank in Den Haag dat Nederland nabestaanden een vergoeding moet uitkeren. Er is afgesproken dat negen nabestaanden elk 20.000 euro krijgen. Vandaag worden op Java de honderden doden in Rawagade herdacht. Rijkswaterstaat heeft in verband met de storm waarschuwing afgegeven voor de sectoren Schelde en Delfzijl. Op verschillende plaatsen is daar kans op hoog water. Het gaat om voorzorgsmaatregelen. Echte problemen worden vooralsnog niet verwacht. in Muiden zijn door de storm twee gebouwen beschadigd. Maar voor zover bekend zijn daar geen gewonden gevallen. Het weer in de ochtend op de meeste plaatsen droog.